4 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Madrid wordt vanaf morgen elke dag om 12 uur s middags een minuut stilte gehouden... om de coronaslachtoffers te herdenken. Spanje is na Italië het zwaarst getroffen land van Europa. Meer dan 6500 mensen zijn overleden. Vanaf morgen mag in Spanje niemand meer naar buiten... behalve mensen in vitale beroepen. Het aantal mensen dat voor zover bekend in Nederland is overleden aan het coronavirus... is met 132 toegenomen naar 771. Dat heeft het RIVM bekendgemaakt. Het aantal ziekenhuisopnames steeg met 529. Bijna 3500 mensen liggen nu in het ziekenhuis of hebben erin gelegen. Dat zijn niet allemaal mensen die op de intensive care liggen. Volgens het RIVM neemt het aantal ziekenhuisopnames en het aantal overledenen minder snel toe dan wanneer er geen maatregelen zouden zijn genomen. Over een paar dagen wordt duidelijk of er inderdaad sprake is van een afvlakking van het aantal ziekenhuispatiënten en het aantal overleden mensen. In Delft heeft de politie vannacht de organisator van een huisfeest bekeurd. Toen agenten bij het huis aankwamen stond er iemand op de uitkijk... die feestgangers waarschuwde voor de komst van de politie. In het huis was alles donker en er werd niet open gedaan. Uiteindelijk kon de politie toch naar binnen. De organisator is bekeurd. Ook in onder meer Dongen, Loon op Zand en Waalwijk waren huisfeesten. Daar waren alleen waarschuwingen uitgedeeld. In een schuur die is uitgebrand in het Zeeuwse dorp Poortvliet... is een drugslaboratorium ontdekt. Er werd ecstasy gemaakt. De politie ontmantelt het drugslab op dit moment. Bij de brand kwamen vrijdag bijna 30 schapen en geiten om. Er is niemand aangehouden. Het weer, vanavond en vannacht eerst bijna overal opklaringen. De wind neemt af en op veel plaatsen gaat het licht vriezen. In de loop van de nacht meer bewolking en in het uiterste noorden kans op een winterse bui. Morgenochtend meer buien, mogelijk ook met sneeuw of hagel. Later klaart het op, wordt het 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de snelwegen in ons land.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

mistake. Remembering it used to be so right. If you're asking for the truth, I'd have to say I won't be.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 for you. I've learned to lose, you can't afford. 呜。 better sometimes. Once we've both said our goodbyes.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 charge this one. Are you run things? <laughs> hum, hum, hum, I'm leaving you in charge. Hear this, hear this. Uh, the party was late, the party was pumping. Hey, are you I-E-P-I-O. And everybody having a ball. Yeah, man, I-E-P-I-O. Until the man start the name calling. Oh, yeah, I-E-P-I-O. Then a girl respond to the call. I hear a woman shout out. nothing if he don't have a bone. Or doggy, hold your bone. Hey, a doggy is nothing if he don't have a bone. Or doggy, hold your bone. Oh, no matter if I sell them and go get angry? Hey, yeah, yeah, yo. You hear them girl calling them canine. Yeah, man, yeah, yo. But they tell me that is part of the party. Circle.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

Sticker.